Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We zitten straks misschien met een vuurwerkoverschot. Waarschijnlijk maakt het kabinet morgen bekend dat er een vuurwerkverbod komt. Maar veel sierpotten en knallers zijn al onderweg naar Nederland. En er is hier geen ruimte om het spul een jaar lang te bewaren, vertelt deze handelaar. Hier kan niks meer bij. Op ons totale complex kan er misschien nog een containertje of 10 tot 15 bij. En hoeveel containers zijn er nog onderweg naar u? Nog 85. En wat gaat u daarmee doen? Ik heb geen idee. Wij moeten het vuurwerk opslaan in dit soort bewaarplaatsen. Eh, die huur ik niet eventjes bij. Een andere optie is de hele boel vernietigen, maar dat is volgens deze expert nog niet zo makkelijk. Vuurwerk kun je niet zomaar verbranden, er zitten heel veel zware metalen in. doe je dat eh, zeg maar en masse, dan krijg je enorme gifwolken. Dus dat zal voorbereid moeten worden en gedoseerd moeten worden verbrand. Het ministerie zegt dat er nog wel genoeg plek is in Duitsland om het vuurwerk veilig op te slaan. Maar ook dat is volgens de handelaren makkelijker gezegd dan gedaan. Het Nederlands elftal kan volgend jaar rekenen op een EK-wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Dat land won vanavond met 1-0 een beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. Betekent dat Noord-Macedonië de derde en laatste tegenstander wordt van Oranje op het EK. In de pool bij Nederland zitten ook Oekraïne en Oostenrijk. In maart komt hij dan echt, de Friends-reunie. Dat heeft Matthew Perry, de acteur die Chandler speelt, laten weten op Twitter. De reunie van de populaire serie zou eigenlijk al eind mei zijn, maar dat ging door corona niet door. En nu is er dus een nieuwe datum gepland. En deze man wil graag naar Lowlands om op te treden. I ja, dus voetballer Memphis Depay. In een interview met FHM zegt hij dat het een droom is om ooit op Lowlands te staan. Want hij wil graag meer zijn dan een voetballer. En wat hij ook nog graag wil, optreden met Guus Meeuwis in het Philipsstadion in Eindhoven. De plek waar hij jarenlang voor PSV voetbalde. Het weer. Het is rustig. Vannacht koelt het af tot zo'n 6 graden.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 We're playing country up in here, and we're proud of it. Mary Chapin Carpenter en Down at the Twist and Shout. We hebben nog een heel uur hier bij de National Radio Show. En we gaan snel verder. En dat doen we met de digitale brievenbus. En dat doen we met muziek van Bill Booth en Nielsen's Southern Harmony. De muziek is een mengeling van Americana, Celtic en Noorse folk, country, blues en rock. Bill is een geboren Amerikaan, maar heeft een tijd in Noorwegen gewoond... en werkte daar samen met diverse Noorse artiesten. Zo nam de Noorse Nielsen Southern Harmony vorig jaar het album Coastology op... en van dit album het duet met Bill Booth en die heet Sand If it wasn't for Sam, I'd be floating with the stream. If it wasn't for the sun, it'd be cold, cold, cold. If it wasn't for roots, the sand would blow away. And I'd be lost at sea, looking for a piece of land. If it wasn't places, can't remember all their names. So many destinations, I'd never be the same. Well, the mighty winds took me out and set me on my way. I know the same old winds will take me home someday. If it wasn't for sand, well, I'd be floating with the stream. If it wasn't for the sun, It'd be Southern Harmony in de digitale brievenbus. En heb je nu een single uit of wil je jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Mag natuurlijk altijd. Mail het naar info.nashforradio.nl We gaan er naar luisteren en wie weet hoor je jouw plaat de volgende keer wel bij ons in de show terug. Dan is het nu tijd geworden voor de spiegelplaat. Daarvoor gaan we naar 2016 en dit jaar. In 2016 zette Tim McGraw het op de plaat. Lauren McKenna schreef het en Tim zette het dus in januari 2016 op zijn album. Een paar maanden later zette Laurie het op haar achtste album The Bird and the Rifle. Het liedje won diverse awards en het trio Avenue Beat heeft het dit jaar in een ander jasje gestoken. Meer country pop. Je gaat twee keer luisteren naar Humble and Kind. Dit is de Nashville Spiegelplaat. You know there's a light that glows by the front door. Don't forget the keys under the mat. When childhood stars shine, always stay humble and kind. Go to church cause your mama says visit Grandpa every chance that you can. It won't be wasted time. Always stay humble and kind. sunshine. Always stay humble and kind. Don't take for granted the love this life gives you. When you get where you're going, don't forget, turn back around. Help the next one in line. Always stay humble and kind. Nashville Spiegelplaat. You know there's a light that glows by the front door. Don't forget the keys under the mat. And when childhood stars shine, always stay humble and kind. to church cause your mama says to Visit grandpa every chance that you can It won't be wasted time Always stay humble and kind the difference between sleeping with someone and sleeping with someone you love. I love you, ain't no pickup line, so always stay humble and bluegrass time. Today Airplay Chart. Adam Wright en The Edge. We gaan nu wat muziek uit Nederland voor jullie draaien. Van het album Deliverance, een album vol met 13 zelfgeschreven nummers van Cash and Delivery. Dit is Turn to Grey. Turn to Grey. Wie hebt nog een nummer te goed van onze maandartiest... en is het nu tijd voor geworden. En dat is een andere favoriet van de luisteraar Elisa Judith. Ze had me een aantal eh, favorieten toegestuurd... en daar heb ik een paar van uitgekozen. In het eerste uur heb je er al eentje van gehoord. En dit is dus nummer 2. Uit 1976, Emmalou Harris en One of These Days. Dit is de Nashville Maandartiest. country music from the past to the present. Listen, sister. ook zo mooi. Sally and George en Listen Sister. Folk rock uit Nashville. dit was hun nieuwste single. En daarvoor hoorde je Charlie Rich uit 1973 alweer... met Behind Closed Doors. Gaan we nog één keer naar de digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar Australië. We gaan Down Under met de nieuwe single van Graham Clark. Dit is Lights on the Hill. long straight road and the engine is deep I can't help thinking of a good night's sleep And the long, long roads of my life are a-calling me Days are rough, old hands are glued to the wheel My eyes full of sand by the way they feel And the lights coming over the hill are blinding me It's a long, tough haul from way down south Find a little bread for his mouth and a home for a woman as sweet as my honey can be. So it's down through the gears and she's starting to pull. The gauge on the tank is a showing near a full, and the lights coming over the hill are a blinding me. There's rain on the road, I can feel the load start a shifting in a dance. Too late, I see the post. I haven't got a ghost of a chance. Oh, no. The windscreen wipers are repeating in time. The song they sing is a part of my mind. I can't believe this is really happening to me. And it's over the edge and down the mountainside. I know they'll talk about the night I died in the rain when the lights on the hill were blinding me. Bye. digitale brievenbus hier bij de National Radio Show heb ik u nu iets heel apart voor jullie. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal Jim Reeves... want anders ben je natuurlijk geen country-fan. Die was begin jaren 60 behoorlijk populair in Zuid-Afrika. Zelfs populairder dan Elvis Presley. Jim speelde in de film Kimberly Jim in 1963... en zong daar een, liedje gedeeltelijk in het Zuid-Afrikaans. Dat werd zo goed ontvangen dat er een album... Jij is mijn lieveling opvolgde. En dat is een album vol met nummers die in het Zuid-Afrikaans gezongen zijn. Dus ga er maar eens even lekker voor zitten... Dit is Jim Reeves dus in het Zuid-Afrikaans met geboorteplasie. Ik verlang naar jou, geboorteplaatsje. Naar de liefde van een moeder wat er was. Dear de jaren moest Heaven. Haus. van het album Jij is mijn lieveling. 13 nummers in het Zuid-Afrikaans gezongen door Jim. Wil je dat als een volgend Spotlight-album bij ons horen? Laat het even weten. info.nashforradio.nl is ons e-mailadres. Of anders een voicemail, sms of whatsapp naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. Gaan we verder met Shenandoah. Die brengen binnenkort een nieuw album uit. Dat heet Every Road. Daar staan een hele hoop duetten op met collega-artiesten. En dat is er eentje van Shenandoah en de Zac Brown Band. En I Take Another One of Those. A day with my granddaddy and his old skeeter boat. A sack of bologna sandwiches and two old fishing poles. I take Rose. En daar ga je zeker en vast meer van horen hier bij de National Radio Show... als dat album uit is gekomen. Over albums gesproken, je hebt nog twee nummers te goed... van het Spotlight-album Texas Hill van Texas Hill. Je gaat achter elkaar luisteren naar Four Roses... en daarna Easy on the Ice. Dit is het Nashville Spotlight-album. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Love is hard, but I put in my time. Hell, I gave her all I had to keep her by my side. I worked night and day to put some money down. On a little white house at the edge of town. thought she could ever leave me this way. I gave her one rose on the day we met. We fell in love for that old sunset. I gave her two roses from down on my knee. The day I asked that girl to marry me. I gave her three roses on the day she said, I don't love you no more. When she left, she took everything but the soul guitar and a fifth of four roses for my broken heart. She was bound to leave no matter how I tried. Now I miss her so bad, I'm going out of my mind. Ever since she up and went away, minutes feel like hours and the hours like Spotlight album. together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my the good times. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever. Country Classic 1970. Chris Christofferson en For the Good Times. Ja, Good Times hebben we altijd hier bij de National Radio Show. Maar helaas, er komt ook altijd aan eind aan deze twee uur. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je met een nieuwe show.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 mountain shack on the outskirts of New Orleans. They didn't have money for food or rent, to say the least, we were hard pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Well, Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. Then I stepped into a satin dancing dress that had a split from the side clean up to my heel. It was red velvet trimming, and it fit me good. stood a woman or a half grown kid, it stood.